Voorzitter Jongerius gaat ervan uit dat ze met werkgevers en het kabinet een definitief pensioenakkoord kan sluiten. Dat zei ze na afloop van overleg met alle aangesloten FNV-bonden. Ze gaat verder praten met de werkgevers en het kabinet om de puntjes op de i te zetten. De grootste bond, FNV-bondgenoten, verzet zich tegen het conceptakkoord. Ondanks dat verzet zei Jongerius dat er genoeg basis is om verder te onderhandelen. De vakcentrale zal het akkoord straks voorleggen aan de leden. FNV-bondgenoten zal dan een negatief stemadvies geven aan de eigen leden. Het ziet er naar uit dat de drie publieke televisiezenders blijven bestaan. Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar de bezuinigingen op de publieke omroep en volgens bronnen in Den Haag is de conclusie dat er drie zenders kunnen blijven zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. De coalitiepartijen zouden het daarmee eens zijn. Over veel andere punten is nog onduidelijkheid. Zo is de coalitie onderling verdeeld over de omroepverenigingen. Het CDA zou de fusieplannen van de omroepen willen overnemen. De VVD zou alleen met de zes grootste omroepen verder willen gaan, plus de NOS en de NTR. Verder is de coalitie het nog oneens over de toekomst van de wereldomroep. Actie Alp du 6 heeft dit jaar een recordbedrag van ruim 20 miljoen euro opgeleverd. Meer dan 4000 Nederlanders deden mee aan het evenement. Ze probeerden tot zes keer toe de bekende Franse berg Alp d'Huez op te fietsen. Hiermee zamelden ze geld in voor onderzoek naar kanker. Aan de actie deden bekende Nederlanders mee als tv-presentator Frits Barend en acteur Bas Muis. Ook een groot aantal kankerpatiënten fietsten de berg op. Vorig jaar bracht Alp du 6 ruim 12 miljoen euro op. Het weer vannacht helder met lokaal kans op een mistbank, minima tussen de 5 en 10 graden. Morgen eerst nog wat zon, maar smiddags vanuit het zuiden buien. tot 17 tot 20 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Langs de A17, daar staan ze tussen Moerdijk en Roosendaal. En de A73, daar wordt gecontroleerd tussen Venlo en Roermond. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 Six days a week is way too long I'm gonna make a great escape I wanna really get away I'll go get my beat up motor Start it up and head for the green All the rich countryside In the summer I've never been Living with in, it I I'm just She knows easy now, She sees is not your She kisses thinking you win, I know, babe Now that is a lie love weet onvandaan voor de onzekerheid Maar het was een feit, het was een leugen, daar was jij Weet je nog toen dacht je kwam je naar mijn huis Weet je nog toen dacht je voelde je als thuis We waren zo verliefd, door iedereen verliefd Want de staren was nooit te vol zoveel elkaar achteraf Het voelde goed bij te zijn Jij zei dat ik de ware was voor jou Ik dacht ik van je hou leven dat lijkt verloren tijd We zijn elkaar niet bij, maar iets in mij zegt het is niet voorbij Weet je nog die keer, onze eerste keer hadden toen beloofd met een ander nooit meer gebroken had Het was een vaste staat En in de etor op 106.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...